Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies.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 Ze werden opgepakt voor onder meer stenen gooien naar de politie en huisvredebreuk. Vanochtend hielden zo'n 50 krakers in het Amsterdamse stadhuis een lawaai-demonstratie tegen de ontruimingen. De gemeente Amsterdam wilde vandaag eigenlijk acht panden ontruimen op basis van de nieuwe anti-kraakwet. Maar het gerechtshof verbood vijf ontruimingen. Volgens het hof waren die in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Minister Donner van Binnenlandse Zaken is niet van plan iets te veranderen in de registratie door gemeenten van de nationaliteiten van pasgeboren baby's. Gemeenten registreren nu bijvoorbeeld van een baby dat die behalve de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit heeft. Zelfs als de ouders dat niet willen. Maar Donner zegt dat de gemeentelijke basisadministratie nu eenmaal de juridische werkelijkheid weergeeft en dat gemeenten de regels moeten uitvoeren. Hij zou het liefst zien dat mensen het recht krijgen afstand te doen van hun Marokkaanse nationaliteit, maar dat is in de eerste plaats een zaak van de Marokkaanse overheid. De vraag naar olie en gas zal de komende 25 jaar zo sterk toenemen dat de afspraken over het klimaat onhaalbaar zijn. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap. In Kopenhagen is afgesproken dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden mag stijgen. Maar volgens het Energieagentschap groeit de vraag naar olie en gas daarvoor te sterk. Er komen wel meer alternatieve energiebronnen, maar dat is niet voldoende om de opwarming flink te beperken. Het Energieagentschap denkt dat de temperatuur op aarde de komende 25 jaar 3,5 graden stijgt.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 Just right now, now, now, now, now, now, now.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 okay. <laughs>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 goedemiddag. Uh, Niels en ik van het weekend in, eh, zijn nu in de studio. Wij gaan jullie eh, tot 6 uur vermaken met de lekkerste muziek. En vandaag een treurige dag, want Nel Veerkamp, weekend er niet, is vandaag overleden. Zoals al lange tijd zie. En ja, ze is, ja, ze is er niet meer. Ook vandaag was John F. Kennedy, die, die werd vandaag president. En eh Vandaag een hele belangrijke dag voor, eh, voor Duitsland. Want de, want de Berlijnse muur die, eh, die is eh, vandaag ook omgevallen, 9 november. En voor nu gaan wij even luisteren naar Winning Solo. Daarna neemt Niels het over de plaatjes. Veel succes. too. No one is gonna argue, no. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free, yeah. Told me get my shit together, now I got my shit together, yeah. Now I made it through the weather, better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on, I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. I'm feeling like a star. You can't stop my shine. I'm loving cloud nine. My head's in the sky. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. Now I'm feeling how I should. Never knew single could feel this good. Oh, misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry. that it didn't work out. I'm over so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my sags. i S O L O. I'm living my life and got stress no more. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. solo. All my life and the hereafter, I've never seen someone like you. Uh, you're a knife, sharp and deadly, and it's me that you cut into don't mind. In fact, I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of. Ja, daar zijn we weer. Je hoorde Beautiful Monster van Akon. En daarvoor Riding Solo van Jason Derulo. Nu zeg ik het wel goed. En eh, aangezien het Frans van Nielsen niet zo goed is, eh, heeft hij mij de opdracht gegeven om dit uit te spreken. Want we krijgen zo Celine Dion met uh, eh, Pourquoi tu aimes, encore. J'ai compris tous les mots,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 een dag van werken stappen wij samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het vandaag gehad? Dan een lange stilte als we flirten met elkaar. Tot de spanning stijgt naar jouw ondeugende gebaar. Langzaam glijdt mijn hand af en belandt zo op je kont. Dan sluit jij je ogen, ik ga bijna door de grond. Zonder veel geluiden bouwen wij zo aan een feest. Tot de climax daar is en we vrijen als een beest. Mijn lieve schat, ik ben een prooi. Te vangen met liefde. Verover mijn lichaam en voel hoe ik jou verween. Want schat, je bent zo mooi Verlang naar mij als ik naar jou. Beantwoord mijn liefde. Verblijf me, kom bij me. Armen verwarmen. Voel hoe de hartstocht met ons speelt. Als ik je kus en jij me streelt. Dat van de emoties, de bevrediging nabij. Stap jij plots het bad uit en je lacht wat tegen mij kan het niet geloven, deze droom is veel te kort. Maar lang zal het niet duren voor het weer een feestje wordt. Mijn lieve schat, ik ben je prooi. Te vangen met liefde. Over mijn lichaam en voel hoe ik jou verwen. Want schat, je bent zo mooi 此生难买，要水难药？ Verrijk mijn leven met je lichaam en je ziel. Daarom ben ik blij dat jij op deze jongen viel. Als ik iets mocht wensen in de zin van mijn bestaan, wens ik het gegeven dat je nooit van mij zult gaan. We gaan nu luisteren naar ehm, Guus Meeuwis met Zeker en daarna naar Nika Simon de Jong. Daar komt hij. We hebben samen liggen kijken naar de ondergaande zon. De avond ademloos getekend, ze heeft het best gedaan voor ons. Wat we zagen was zo prachtig. Ze deed het allemaal alleen voor ons. Ze gaf haar allerlaatste warmte. En dat thuis heus weer een morgen komt. En die komt, en die komt. Dat weet ik zeker. Je staat zo dicht tegen me aan. Ik voel je tranen op mijn wang mij mengen met de jou. Zo staan we urenlang. En het lijkt alsof we dansen aan het eind van ons verdriet. We blijven staan en willen wachten tot het Ik wilde gaan, maar zag je staan. Ik ken je leeftijd, maar je doet volwassen aan. Het is dat ik beter weet, maar jij lijkt ouder. Door de manier hoe jij je kleedt. Ik heb met jou geen doel. Maar dat verandert niks aan wat ik voor je voel. Je mag dan wel een meisje zijn. In plaats van briezen drink je droge witte wijn. Ik had al vader kunnen zijn. Dit kan best mooi beginnen, maar het ligt toch in pijn. En jij bent vijftien lentes jong. En ik de twintig al voorbij, je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. In een sms noem je mij idool, die je stuurt onder de les op de middelbare school. Mijn hart is heet, mijn hoofd is kil en mijn hart fluistert zinnen die mijn hoofd niet horen wil. Maar ik ben niet van steen en de wetten van de liefde zijn gemeen. Je mag dan wel een meisje zijn, in plaats van briezen drink je droge witte wijn. Jij leert net de liefde kennen, ik had al vaak dit kan best mooi beginnen Maar het eindigt toch in pijn En jij bent vijftien lentes jong En ik de twintig al voorbij Je bent te jong voor mij Veel te jong voor mij Ja, daar zijn we weer. Je hoorde Guus Meeuwis met Zeker. Dat is een leuk nummer. En uh, natuurlijk, daarnet hoorde je Nick en Simon met het nummer Te Jong. zo dat hoor je Goldplay. Heerlijk nummer. En het eh, is eh, live in Technicolor 2. Komt ie. Heerlijk nummer.